een Klomp met het NOS-journaal. sneller al bestellen voor ontslagen VND-medewerkers. BrugWW is bedoeld voor mensen die bij een nieuwe werkgever aan de slag gaan. Ze krijgen dan loon voor de uren die ze werken, maar een WW-uitkering voor de uren die nodig zijn voor omscholing. Zo wordt het voor werkgevers aantrekkelijker hen in dienst te nemen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag van woensdag in de Turkse hoofdstad Ankara is opgeëist door een Koerdische groep. Het is een groepering die zich in 2004 afscheidde van de Koerdische PKK. Volgens de groep is de aanslag een wraakactie voor de politiek van de Turkse president Erdogan, die volgens de groepering de wereld ophitst tegen het Koerdische volk. Bij de bomaanslag in het centrum van Ankara vielen 28 doden en tientallen gewonden. Door een grenscontrole van de marechaussee stond er vanmiddag 10 kilometer file op de A67 naar Eindhoven. Het verkeer wordt gecontroleerd op mensensmokkel, daarom is een van de twee rijstroken afgesloten. Ook geldt er een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Sinds begin deze maand kan de marechaussee bij grensovergangen mobiele controleposten inzetten. Om verdachte auto's er beter uit te kunnen pikken mag de snelheid worden verlaagd. Staatssecretaris Dijkhoff waarschuwde eerder al voor lange files door de grenscontroles. ADO Den Haag zegt een oplossing te hebben voor de financiële problemen. Wat de oplossing is wil ADO niet zeggen, maar de financiële situatie zou zijn verbeterd. De voetbalclub heeft bij de KNVB een verzoek ingediend om te worden teruggeplaatst naar categorie 2. ADO Den Haag kwam in de problemen omdat de Chinese eigenaar niet met geld over de brug wilde komen. Of hij dat nu wel heeft gedaan is niet bekend. Het weer nog, vanavond meer bewolking. Vannacht is het regenachtig bij een graad of 4. Morgen eerst droog en middag, in de middag veel regen, dan waait het ook flink.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 We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this got me feeling so free. We're gonna the setup. You can torture me all you want. Torture you, that's a good that's a good idea. I like that Running around, robbing banks, all whacked Running around, robbing banks, all whacked Now I don't give a fuck about the Hell's Gate and funkin' the crowd, man.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 Come to the other road finding out van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM You wanna stay with me are for hours just to spend a little time alone with me. Yeah. And I can say and it just seemed like heaven, so I did Do you remember back in the fall?